Over het hele jaar gezien waren er 60% minder toeristen uit andere landen. Het binnenlands toerisme viel stil in het voorjaar... maar in de zomer en nazomer gingen mensen juist veel meer weg in eigen land dan voorgaande jaren. Ze gaven wel minder geld uit dan ze in eerdere jaren deden. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT had die optie op tafel gelegd om besmettingen op scholen tegen te gaan. Demissionair minister Slob zei eerder dat hij de scholen rond de kerstvakantie wel open wil houden. Het advies om maximaal vier mensen thuis te ontvangen, dat blijft staan. Van een uitzondering voor de kerstdagen waarop het kabinet eerder aanstuurde is dus geen sprake. De komende dagen zijn er nog meer overleggen. En dinsdag is er een coronapersconferentie. In het stadje Mayfield in Amerika zijn acht medewerkers van een kaarsenfabriek overleden. Mayfield werd afgelopen zaterdag hard geraakt door een tornado. Er waren 110 medewerkers in de fabriek toen het dak instortte. Er werd gevreesd voor veel meer slachtoffers. Een groot deel van de arbeiders zat ondergedoken in de tornado-schuilplaats van de fabriek. Naar acht medewerkers wordt nog gezocht. In Engeland wordt de boostercampagne versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari al een derde prik krijgen. Een maand eerder dan de bedoeling was. Volgens premier Johnson zit er een vloedgolf aan omikron-besmettingen aan te komen. Er worden vaccinatiecentra ingericht die zeven dagen in de week open zijn. Het weer, het is zacht, vanmorgen vooral bewolkt, op de dag af en toe wat motregen en het wordt een graad of 10.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 Alles begint en stopt bij jou. Ik weet wanneer je je klein voelt, wanneer groot. Ik ken je met kleur. jullie allemaal fijne dagen en een voorbij.